Duizenden mensen zitten zonder stroom doordat veel elektriciteitspalen zijn omgevallen. Strijders van de Islamitische Staat hebben een luchtmachtbasis in het noordoosten van Syrië veroverd op het leger. Tijdens gevechten, die dinsdag al begonnen, zouden meer dan 500 doden zijn gevallen. De meeste van de slachtoffers zijn van IS. De basis in Takba was het laatste bastion van het leger in het noordoosten van Syrië. Windmolenexploitanten gaan omwonenden compenseren voor de overlast. Jaarlijks wordt er per molen 3000 euro uitgetrokken, waarmee omwonenden bijvoorbeeld een speeltuin of natuurpark kunnen bouwen. Dat hebben de exploitanten vastgelegd in een gedragscode. Omwonenden vinden het niet ver genoeg gaan en willen meer financiële compensatie. Het ebola-virus is nu ook opgedoken in Congo. Zeker twee mensen zijn aan de ziekte overleden. Maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ebola in het noordwesten al aan minstens 13 mensen het leven heeft gekost. Elf zieken zijn in quarantaine geplaatst. Tientallen mensen die in contact zijn geweest met slachtoffers worden opgespoord voor verder onderzoek. Ajax heeft in eigen huis met 3-1 verloren van PSV. De Eindhovenaren staan daardoor op de eerste plaats in de eredivisie naast PEC Zwolle. PEC was eerder vandaag thuis te sterk voor Vitesse. In Zwolle werd het 2-1. Feyenoord leed in de Kuipen nederlaag tegen Utrecht. Ook daar werd het 2-1. ADO Den Haag won thuis van met 3-0 van Groningen. En NAC Twente eindigde in een gelijkspel 1-1. Het weer, vannacht vooral in de kustprovincies nog een enkele bui. Temperatuur daalt in het binnenland naar 6 graden en er kan wat mist ontstaan. Morgen af en toe zon, maar in de loop van de dag weer regen en het is dan zo'n 18 graden.